Amandelen, schilderijen, sojabonen, vleesproducten, kunststof, staalproducten, cosmetica. Nou, een hele eh, opsomming. En wat de EU heeft geprobeerd is om daar producten op te zetten die uh, ja, weliswaar pijn doen bij de Amerikanen, maar die wij hier ook nog wel ergens anders eh, vandaan eh, zouden kunnen halen. Maar het zijn Europese bedrijven die de belasting moeten gaan betalen en dus mogelijk naar alternatieven gaan zoeken om die heffingen te ontlopen. Deze aankondiging van de EU is een antwoord op de importheffingen van Trump... op staal en aluminium uit Europa. Een man die minstens 30 vrouwen heeft aangerand in Zuid-Holland moet een jaar de cel in. Hij ging telkens op een racefiets door recreatiegebieden en betastte daar vrouwen op hun billen en borsten. De dader liep uiteindelijk tegen de lamp omdat hij op beveiligingsbeelden te zien was. Die werden uitgezonden op tv en daarna gaf de man zich aan. De kapitein van een vrachtschip op de Noordzee heeft alarm geslagen vanwege brand in de machinekamer. brandweer is met een helikopter naar het schip gevlogen om het vuur te blussen. Het gebeurt op zo'n 60 kilometer voor de Nederlandse kust. Het vracht vrachtschip was zonder lading op weg naar Rotterdam. En heel wat vliegtuigspotters bij de vliegbasis van Leeuwarden. Het heeft alles te maken met de luchtmachtoefening Ramstein Flag die nu bezig is. Daardoor vliegen de gevechtsvliegtuigen af en aan. En dat trekt ook mensen uit het buitenland. Well, I'm here watching the aircraft, the exercise at the moment. It's lovely weather and I'm looking forward to it. Different nations being here, so a lot of different plane types you can see at one point. If you're interested in military aircraft, it's the place to be. Er doen 15 landen mee aan de oefening in Leeuwarden en hij duurt nog tot en met vrijdag. Het weer vrij zonnig in het noorden meer bewolking. Het is 10 tot 17 graden. Morgen zon en wolken bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits goed op gang. De meeste vertragingen zien we daar nu op de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en roerdevaar en 10 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. En de N201 hoofddorp richting Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht. Daar staat 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file met een kwartier vertraging...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 never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and and begin to multiply. Every day, situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. changed. No one can change your life except for you.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 Op Amerikaanse producten als sojabonen, vlees, kunststof, staal en cosmetica... komt volgende week een importheffing van maximaal 25 procent. De kapitein van een vrachtschip op de Noordzee heeft alarm geslagen om een brand in de machinekamer. Een gespecialiseerd team van de brandweer is per helikopter naar het schip toe gegaan. Het schip heeft geen lading aan boord. En ouders die om religieuze redenen hun kinderen thuis houden van school... worden niet meer vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt de rechtszaken te lang, te complex en te onzeker. Dan het weer nog vrij zonnig.